1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het nms journaal In Indonesië is het bergingswerkers opnieuw niet gelukt... om de romp van het verongelukte Air Asia-toestel uit de Javazee te halen. Gisteren was de eerste poging. De bergers proberen de romp van het vliegtuig boven water te krijgen... door het onder de romp enorme ballonnen op te blazen... zodat het wrakstuk gaat drijven. Gisteren liepen de ballonnen te vroeg leeg... en vandaag brak een kabel waaraan de ballonnen vastzaten... Bij die tweede reddingspoging van vanochtend is het lichaam van een van de inzittenden gevonden. Bij de ramp van eind vorig jaar kwamen alle 162 inzittenden om het leven. In totaal zijn nu 70 lichamen geborgen. In Amsterdam is plechtig stilgestaan bij de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog... tijdens de Nationale Holocaustherdenking. In alle toespraken ging het over oplevend antisemitisme. De plechtigheid was bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers... Er waren ook overlevenden van concentratiekampen bij. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zei... we laten dit gruwelijke niet opnieuw gebeuren. Hij verzekerde dat Amsterdam pal staat voor zijn Joodse gemeenschap. Dinsdag is er een herdenking in Polen. Dan herdenkt een grote groep staatshoofden en regeringsleiders samen met overlevenden... dat de kampen Auschwitz en Birkenau 70 jaar geleden werden bevrijd. De waarschuwing voor gladde wegen is voor het hele land ingetrokken. Vanmorgen waren de lokale wegen in het oosten nog glad... door opvriezing van natte wegdelen en sneeuwresten. Temperaturen zijn inmiddels opgelopen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen nacht nog in het hele land gestrooid. Het weer, veel wolken, ook af en toe zon en hier en daar een bui. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen bewolkt, periode met regen of motregen. Pas later op de dag wordt het dan van het westen uit droog. Met 8 graden als maximum is het tamelijk zacht voor de tijd van het jaar.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 Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori for you. why I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back each other tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.